Michel Koenen met het NOS-journaal. Het openbare feiten gevonden bij een moskee in Almere. In het tv-programma Undercover in Nederland was een paar maanden geleden te zien... dat de moskee mee zou helpen aan het sluiten van illegale huwelijken. Een vrouw deed alsof ze wilde trouwen met een man die al twee vrouwen had. dat is in Nederland verboden. Het OM zegt dat er geen strafbaar feit is gepleegd... omdat het huwelijk niet daadwerkelijk doorging... Nou, ook zouden er niet eerder religieuze huwelijken zijn gesloten... zonder dat daar een burgerlijk huwelijk aan vooraf ging. De zes Duitse jongeren die zondag dood werden gevonden in een tuinhuisje... zijn omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. Dat vermoeden bestond al. Sectie op de lichamen bevestigt dat. De jongeren van 18 en 19 jaar oud vierden een feest in het tuinhuisje. Zondagochtend ging de vader van twee van hen te nemen... omdat hij geen contact kreeg met zijn kinderen... De Duitse tieners waren toen al overleden. Het dodental als gevolg van het opgeleide geweld in het oosten van Oekraïne is gestegen naar zeker 13. Sinds zaterdag wordt vooral ten noorden van de stad Donetsk gevochten tussen het leger en opstandelingen. Zeker zeven Oekraïense militairen kwamen om en zes separatisten. Er zijn volgens Oekraïne ook burgerslachtoffers. Het is nog niet duidelijk wie begon met schieten. En de Poolse oud-president Walenza werkte in de jaren 70 voor de geheime dienst van het communistische regime. Dat concluderen handschriftdeskundigen aan de hand van rapporten en bonnetjes. De beschuldiging is niet nieuw en Walenza heeft altijd ontkend. Hij noemt de documenten van agent Bolek nep, maar voor de expert staat vast dat Walenza en Bolek dezelfde zijn. Het weer nog bewolkt met soms wat opklaringen. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen alleen ochtends in het noordoosten wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het dan licht regenen. En met 5 tot 10 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging onder andere op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Apkoude en Maarsen alweer een half uur oponthoud. Op de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Knopend Koenplein en Zaandijk... vijf kilometer en een kwartier vertraging. Er is een tunnelbuis van de Koentunnel dicht door een ongeluk. Dat levert niet zo heel veel vertraging op, ongeveer 2 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht... een file van 8 kilometer. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht... Daar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 人。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 I heels off cause I'm in love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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wave than this, rising in the land. There is a deeper wave than this, nothing will withstand. us. say